Het ding op de bodem van de Oostzee bestaat uit twee buizen en in beide zitten gaten door explosies. Correspondent Charlotte Waiers. Het drukverlies in die pijpleidingen was zo snel. Dat wijst erop dat er ja, grote gaten zijn. En dat betekent dan ook weer als het gat groot is dat er veel zout eh, zeewater in kan komen. En dat die leidingen dus gaan eh, roesten. Tenzij dat snel eh, gedicht kan worden, die gaten. Maar ja, daar wijst vooralsnog weinig op. De beheerder van de pijpen denkt dat het misschien nog wel te fixen valt. Volgens Duitsland, Denemarken en Zweden zijn de lekken in de pijpleiding met opzet veroorzaakt. Er kunnen niet nog eens 100 mensen terecht in het tijdelijke AZC in Zoutkamp in Groningen. Dat wil het COA, die de opvang regelt, graag. Maar de burgemeesters zien het niet zitten. en vindt het niet nodig, omdat er niet ineens veel meer asielzoekers zijn. En hij vindt ook dat andere gemeenten ook iets kunnen doen als er toch meer plekken moeten komen. En er zijn misschien toch genoeg stemmers in de Tweede Kamer voor de nieuwe transgenderwet. Partijen praten er voor de tweede dag op rij over. Met die wet kunnen mensen boven de 16 zelf beslissen of ze een M of V in hun paspoort willen... zonder dat daar een arts aan te pas komt. Daar is nu ook het CDA het mee eens. Daarover praten is alsnog wel een goed idee, maar dat hoeft niet per se met een deskundige, zeggen zij.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 ik laat je gaan. Ik voel me vrij, kan weer bewegen.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 渴望。 op 106.9. VFM. I close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light Beautiful to the big the Milky Way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 love for making me this naughty. No, no. I'ma go tell me what's up and go. I'ma watch you make me dead, dead. I'ma girl, I wanna make you. Baby, I am going to like making you. Oh, baby, oh, no, no. You put a little love alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbed to this. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. when you're holding your squeeze. But you make everything alright when you're holding you squeeze me tight. But you make everything alright when you're holding you squeeze me If it shall all come true, I'll give my heart to you. To keep safe in your arms like I know that you wanted to It gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything keep on telling me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me.